8 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Vannacht zijn opnieuw aanvallen geweest in Gaza en Israël. Het Israëlische leger heeft met een luchtaanval het huis van de hoogste leider van Hamas in de Gazastrook, Yahya Sinwar, verwoest. De leider verblijft vermoedelijk op een ander adres, net als andere Hamas-leiders. Een woordvoerder van het Israëlische leger zegt dat vannacht 150 doelen zijn aangevallen in de Gazastrook. Ook vanuit Gaza werden tal van raketten afgevuurd op Israël. IS heeft de aanslag op een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeëist. Daarbij kwamen vrijdag zeker 12 mensen om het leven, 15 mensen raakten gewond. In eerste instantie werd rekening gehouden met een aanslag van de Taliban, maar die veroordeelde die aanslag. De Taliban heeft nog een driedaagse wapenstilstand met de Afghaanse regering vanwege het einde van de vaste maand Ramadan. Die wapenstilstand loopt vandaag af. In Rotterdam is vanavond de aftrap van het Eurovisie Songfestival. De deelnemende artiesten worden bij de cruise terminal in Rotterdam één voor één per boot afgezet, waarna ze worden geïnterviewd. Polen meldde zich gisteren op het laatste moment af voor de ceremonie... vanwege een coronabesmetting in hun delegatie. Alle leden uit de Poolse delegatie gaan uit voorzorg in quarantaine. Van elk deelnemend land is ook een videoopname gemaakt van een optreden... die eventueel op het festival kan worden getoond... als iemand uit de delegatie positief wordt getest op het coronavirus. Ryan Babel heeft dubbel pech nadat de, spits zich eerder deze week, nadat de spits eerder deze week niet bij de voorlopige selectie van het EK voetbal zat. Heeft hij nu ook naast de Turkse titel gegrepen met zijn ploeg Galatasaray. Besiktas werd op doelsaldo kampioen. De ploeg scoorde één goal meer dan de concurrent uit Istanbul. Dan nog het weer. Het wordt een buiige dag. De zwaarste vallen in het binnenland. Tussendoor breekt af en toe de zon door. En daarbij wordt het niet warmer dan 15 graden.